Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Rusland heeft een Duitse diplomaat het land uitgezet. De vrouw werkt op de ambassade in Moskou. Volgens het weekblad Der Spiegel is het een vergeldingsactie. Het Kremlin zou kwaad zijn over de uitzetting van een Russische diplomaat uit Duitsland. De Rus werd onlangs op het consulaat in Bonn ontmaskerd als spion en uitgezet. De Duitse regering noemt de Russische actie een speldenprik en heeft bezwaar aangetekend. De relatie tussen de landen staat onder druk, vooral door het conflict in Oekraïne. Op de G20-top in Australië sprak president Poetin gisteren urenlang met bondskanselier Merkel. Maar voor zover bekend leverde dat niets op. De Amerikaanse tv-producent Glenn Larson is overleden. Larson brak in de jaren 70 door als bedenker en schrijver van de serie Battlestar Galactica, die ruim een miljoen dollar per aflevering kostte. Later maakte hij ook de detective-serie Magnum P.I. en Knight Rider... met hoofdrollen voor David Hasselhoff en de geavanceerde auto Kit. Larson componeerde ook muziek voor zijn series. Hij werd drie keer genomineerd voor een Emmy Award, maar won nooit. Glenn Larson leed aan slokdarmkanker. Hij was 77 jaar. Op een pluimveebedrijf in Hekendorp bij Water is vogelgriep uitgebroken. Alle 150.000 legkippen worden geruimd. Het bedrijf heeft zes stallen met kippen. Alle dieren zitten er binnen. In een straal van een kilometer rond het bedrijf geldt de komende drie weken een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Twee andere bedrijven in de buurt worden de komende dagen in de gaten gehouden. Het weer, de bewolking neemt overal toe. In het noordoosten kan het gaan regenen. In het zuiden komt hier en daar een mistbank voor. Overdag in het noorden regen, in het zuiden blijft het droog, maar daar is het wel bewolkt.